Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De leider van de oppositie in Georgië zegt dat ze de verkiezingsuitslag niet erkennen. De regeringspartij Georgische Droom lijkt de parlementsverkiezingen in het land te winnen. Tweederde van de stemmen is geteld en de pro-Russische regeringspartij stevend af op winst met 53 meldt de kiesraad. Exitpolls van eerder vanavond lieten totaal verschillende uitkomsten zien. Beide kampen claimden al snel de overwinning. Er staat veel op het spel voor Georgië bij deze verkiezingen. Het is een strijd tussen een pro-Europese of pro-Russische koers. De Libanese militante beweging Hezbollah waarschuwt in een video inwoners van een aantal nederzettingen in het noorden van Israël om onmiddellijk te evacueren. Het gaat om nederzettingen op de door Israël bezette Golan-hoogvlakte. De nederzettingen zouden legitieme doelwitten zijn voor Hezbollah... omdat het Israëlische leger ze zou gebruiken als militaire basis. Acteurs die tijdens Walibi Fright Nights werken... worden steeds vaker lastiggevallen door bezoekers. Meerdere acteurs lieten dat weten aan NOS Stories. Tijdens de themaavonden bij Walibi rond Halloween... werden medewerkers geslagen, bekogeld met decorstukken... of ze werden betast. Sommige van hen zijn inmiddels gestopt met werken. Het park neemt dit jaar extra maatregelen. Beveiligers gaan bodycams dragen en er lopen extra medewerkers rond die de acteurs in de gaten houden. Bezoekers die zich misdragen worden zonder waarschuwing weggestuurd. Er is volop gevoetbald in de eredivisie vanavond. Heerenveen won met 2-0 eh, van Sparta. PSV won met ruime cijfers van PEC Zwolle. In Eindhoven werd het 6-0. Het was voor PSV al de 18e opeenvolgende overwinning op PEC Zwolle. En dat is een evenaring van het eredivisie-record. NAC tegen RKC eindigde in 4-1 voor de club uit Breda. Eerder vandaag eindigde Fortuna Sittard FC Groningen in 1-0 door een merkwaardig eigen doelpunt. Het weer, vannacht wat regen bij 10 tot 13 graden. In de ochtend een enkele bui, daarna droger en de zon gaat dan ook meer schijnen.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 deserve an hour. forever, trying find your way out of the wild, wild wood. Now they places. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid afternoon. Oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, blowing.